Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Indonesische reddingswerkers hebben in de Javazee lichaamsdelen, kleding en wrakstukken gevonden. Gisteren stortte daar een vliegtuig neer met 62 mensen aan boord. In het water is een signaal van het vliegtuig opgepikt... in de buurt van de plek waar de piloten voor het laatst contact maakten. De Boeing 737 was opgestegen in de hoofdstad Jakarta... en verdween na vier minuten van de radar. Apple heeft de sociale media-app Parler uit de App Store gehaald. Parler had van Apple 24 uur de tijd gekregen om het verspreiden van haatzaaien en opruiing tegen te gaan. Daar is te weinig aan gedaan, zegt Apple. Gisteren verwijderde ook Google de app van Parler. De app is populair bij aanhangers van president Trump... omdat de richtlijnen veel minder streng zijn dan bij Twitter. Volgens Google is via Parler opgeroepen tot geweld... bij de bestorming van het kapitool. Voor een liquidatiepoging in Sittard is in Denemarken een verdachte aangehouden. Dat gebeurde op verzoek van de Limburgse politie. De verdachte is een Deen van 28. Wanneer hij naar Nederland komt is nog niet duidelijk. Het is de derde arrestatie in het onderzoek naar de schietpartij in september. Bij de liquidatiepoging in Sittard raakte het slachtoffer zwaar gewond... toen hij vanaf een motor onder vuur werd genomen. De Oostenrijkse minister van Arbeid is opgestapt... na beschuldigingen van plagiaat. Bij haar masterscriptie zou minister Aschbacher meer dan 20% van de tekst uit andere bronnen hebben overgeschreven. Ook zou ze verkeerd hebben geciteerd. Aschbacher ontkent dat er sprake is van opzet, maar stapt toch op naar eigen zeggen omdat ze haar familie wil beschermen.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 That's all days. That's all days, love. your baby by the wrist And in her mouth an amethyst And in her eyes two sapphires blue days niet groener bij de buren? Weet je niet? Is geen paradijs achter de muren? Weet je niet? Onze tijd is nu en hier. Er is altijd een reden Even. you. place. That's all I have to say. Please stay away. I'm isolating low key. You overreact while you lied. Please tell me what I've done to earn this gunshot.